Amerika zelf houdt een aantal ambassades uit veiligheidsoverwegingen langer dicht. België zet in eigen land extra agenten in, onder meer op vliegvelden en bij treinstations. Er is geen sprake van nieuwe dreiging, benadrukt de VS. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft geen aanwijzingen dat de veiligheid van Nederland in gevaar is. Wel wordt de situatie in België scherp in de gaten gehouden. De koning van Marokko trekt de gratie in die hij vorige week verleende aan een Spaanse pedoseksueel. De vrijlating van de man leidde in verschillende Marokkaanse steden tot protesten. In Rabat liep een demonstratie uit de hand. De Spanjaard was in Marokko tot 30 jaar zelf veroordeeld vanwege het verkrachten van 11 kinderen. Koning Mohammed noemde de vrijlating later betreurenswaardig en trekt de gratie nu dus weer in. Of dat ook betekent dat de man weer wordt vastgezet is niet duidelijk. Hij heeft Marokko inmiddels verlaten. Marokko overlegt met Spanje over wat er nu moet gebeuren. Twee politieagenten hebben in New York een gewapende jongen van 14 doodgeschoten. De agenten waren in de nacht van zaterdag op zondag te voet op patrouille in de Bronx toen ze de jongen zagen. De 14-jarige jongen achtervolgde al schietend een man. Agenten sommeerden hem zijn pistool te laten vallen, maar de jongen schoot opnieuw. Vervolgens opende een van de agenten het vuur. De jongen kreeg een kogel in het hoofd en was op slag dood. Hij was een bekende van de politie. Het weer, het is helder met hier en daar wat nevel. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Overdag is het opnieuw vrij zonnig en warm. Het wordt 26 tot 30 graden.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 Wat ah, zijn je ziel en wereld? Zeg me wat je wil, wil, wil, wil. op je stil van, stil van, stil van. Zeg me wat je wil, wil, wil, wil. Stare op je stil van. Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee.